een Klomp met het NOS-journaal. De Technische Universiteit van Eindhoven heeft vorig jaar een Russische natuurkundige ontslagen vanwege spionage. De 28-jarige Ivan A. werkte in Eindhoven aan de ontwikkeling van supercomputers. De Duitse geheime dienst kwam erachter dat A. in Duitsland geld kreeg van een Russische diplomaat en vertrouwde de zaak niet. Ivan A. werd vorig jaar op het vliegveld van Düsseldorf aangehouden. Een 43-jarige man heeft 15 maanden celstraf gekregen, waarvan 9 maanden voorwaardelijk, omdat hij dreigde zijn flat in Utrecht op te blazen. De man veroorzaakte ruim drie maanden geleden levensgevaarlijk explosiegevaar, vindt de rechtbank. Hij had de gaslang van zijn fornuis losgemaakt, waardoor gas de woning instroomde. Ook had hij een aansteker in zijn hand, waardoor de kans op een explosie reëel was. De Nederlandse kledingindustrie verliest jaarlijks bijna een miljard euro door de verkoop van goedkope namaakkleding. Winkeliers en fabrikanten lopen inkomsten mis doordat consumenten valse merkartikelen kopen op vakantie in het buitenland. Voor de hele Europese Unie komt het verlies door de verkoop van nepkleding uit op 26 miljard euro. Volkswagen heeft in de eerste zes maanden van dit jaar wereldwijd de meeste auto's verkocht. En daarmee zijn Japanse concurrent Toyota verslagen. Dat is voor het eerst sinds 2007, toen de Duitse autofabrikant openlijk liet weten wereldleider te willen worden. De Volkswagen Groep verkocht het eerste halfjaar 20.000 auto's meer dan Toyota. In het zuiden van Frankrijk is bij opgravingen een menselijke tand gevonden van 560.000 jaar oud. De vondst werd gedaan door een 16-jarig meisje dat zich als vrijwilliger had aangesloten bij een groep archeologen. Het gaat om een tand van een volwassene. Het is een belangrijke ontdekking, want er zijn heel weinig menselijke fossielen uit die periode. Het weer nog, vanavond in de kustprovincies nog buien. In de rest van het land vrijwel overal droog. Het koelt af naar 15 graden. Morgen vooral ochtends buien met kans op onweer en hagel. In de middag meer zon en ongeveer 17 graden. dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag van Nieuw-Vennep 3 kilometer. De A13 Rotterdam richting Den Haag voor Delft 4. A16 van Breda naar Rotterdam voor Rotterdam Feyenoord 5 kilometer.